uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben veel last van de stiptheidsacties in Calais in Frankrijk. De douane daar wil met de acties duidelijk maken wat de gevolgen zijn als de brexit straks van kracht is. Maar ze eisen ook meer loon. Door de strenge controles staan er lange files. Hierdoor raken chauffeurs in de knoei met hun wettelijke rijtijden. Ook veroorzaakt het economische schade, omdat de levertermijnen niet gehaald worden. De stiptheidsacties zijn gisteren begonnen. Hoe lang ze precies gaan duren is niet duidelijk. De rechtbank in Den Haag heeft een man van 44 een celstraf van 20 jaar opgelegd... voor de roofmoord op een bejaarde vrouw. Een tweede verdachte werd vrijgesproken voor doodslag... maar moest, hij moet wel negen maanden de cel in voor witwassen. Ze had de juwelen van de vrouw verkocht. Van de opbrengst zijn de twee op vakantie gegaan. De 85-jarige vrouw werd in juni 2017 met grof geweld om het leven gebracht. Onder meer haar neus en ribben waren gebroken. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van de gewelddadige dood van een baby van 14 maanden. Het gaat om de ex-vriend van de moeder van het kind. Tegen de moeder is anderhalf jaar geëist. Haar wordt verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter. De baby overleed in oktober 2017 in Hengelo aan ernstige verwondingen. Er waren onder meer sporen van burging. Justitie heeft niet het maximale geëist... omdat niet bewezen kan worden dat het meisje opzettelijk om het leven is gebracht. Albert Heijn moet in België stoppen met de stuntprijzenactie van 1 plus 2 gratis. Volgens de Belgische Economische Inspectie worden de artikelen met verlies verkocht... en dat is in strijd met de wet. Kleine supermarkten in België hadden geklaagd over de agressieve concurrentie van Albert Heijn. De prijzenslag zou schadelijk zijn voor de kleine zelfstandige supermarkten... en uiteindelijk voor de hele economie. Volgens Albert Heijn gebeurt er niets verkeerds. Of het bedrijf nu in België een boete krijgt, is nog niet bekend. Het weer. Periode met zon en op de meeste plaatsen droog vrij veel wind en het is ongeveer 10 graden. Morgen in de loop van de dag regen en 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A9 Amstelveen-Alkmaar is dicht na een ongeluk bij Badhoevedorp. Vanaf Aal Amstelveen staat 4 kilometer file met een half uur vertraging.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 Geen bloementuin in bloei, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand in het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn.